staat te dicht bij de bebouwde kom. 90 bedrijven staan te dicht bij de bewoonde wereld en het provinciebestuur bekijkt of ze verplaatst moeten worden. Dat staat in een inventarisatie van de provincie Brabant. Die is gemaakt naar aanleiding van de uitbraak van Q-koorts. Ter RIVM constateerde afgelopen zomer al dat het percentage q koorts patiënten hoger ligt... naarmate je dichter bij een geitenbedrijf komt. Daarom zou zo'n bedrijf minstens 500 meter van bebouwing moeten staan. Er zijn zelfs Q-koorts-experts die vinden dat er binnen een straal van 2 kilometer... rond een geitenbedrijf geen mensen zouden moeten wonen. In dat geval staat bijna geen enkel Brabants melkgeitenbedrijf op een goede plek. Later deze week praten de Provinciale Staten in Brabant over de toekomst van de geiten- en schapenhouderij. Tien dagen voor de start van de Olympische Spelen hebben de Canadese luchtvaartautoriteiten het luchtruim boven Vancouver en het skioord Whistler grotendeels gesloten. Alleen geplande vluchten en vliegtuigen van de Veiligheidsdienst mogen er nog vliegen. maatregel is onderdeel van een groot pakket aan veiligheidsmaatregelen om de Spelen voor de atleten zo veilig mogelijk te laten verlopen beveiliging geldt voor een gebied van zo'n 40 vierkante kilometer. Het hele gebied is uitgekamd, er zijn hekken geplaatst en bewakers zijn aan het werk gegaan. Zo'n 12.000 mensen werken aan de beveiliging tijdens de winterspelen in Vancouver. Somalische piraten hebben een vorig jaar gekaapt Grieks vrachtschip laten gaan. De 22 bemanningsleden zijn ongedeerd vrijgelaten. De eigenaar van het Griekse schip zegt dat er losgeld is betaald, maar wilde niet zeggen hoeveel. Het schip werd begin november gekaapt in de golf van Aden bij Somalië. Het is nu onderweg naar Mombasa in Kenia. Het weer, opklaringen, vannacht lichte vorst, later meer bewolking en af en toe sneeuw.